Michel Koenen met het NOS-journaal. Die radicalisering van jongeren moest tegengaan, ontslagen. De vrouw werd vorige maand al geschorst omdat een onderzoek tegen haar was gestart... vanwege vermoedens van belangenverstrengeling. Zo speelde de vrouw verschillende opdrachten toe en een kennis. Ze vertelde haar leidinggevende niet over de relatie. In verband met het onderzoek heeft de gemeente Amsterdam... de samenwerking met enkele personen en bedrijven opgeschort. Een uitspraak van de rechter in Den Haag heeft mogelijk gevolgen voor het amateurvoetbal. Een voetballer in de achtste klasse kreeg voor een sliding een boete van 9000 euro en een werkstraf van 100 uur. De tegenstander liep een dubbele beenbreuk op en een scheur in zijn enkel. Een advocaat denkt dat dit tot meer vervolgingen kan leiden. Ook kunnen voetballers volgens hem terughoudender worden bij het veroveren van de bal. De grootste vakbond in Frankrijk heeft teleurgesteld gereageerd op de hervormingsvoorstellen van de regering Macron. Wel heeft de bond er meteen bijgezegd dat het niet zal oproepen tot stakingen om de plannen tegen te houden. Macron wil onder meer te hoge ontslagvergoedingen aanpakken en werktijden aanpassen. En de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft vorige maand een huisarts in Lelystad gedwongen om per direct te stoppen. De veiligheid van zijn patiënten was in gevaar. Bij een controle na een anonieme tip bleek dat de huisarts meerdere dagen per week afwezig was. Zijn assistenten nam het dan over en voerde ook medische handelingen uit. De arts heeft ook vaak tegen inspecteurs gelogen over waar hij was. De man had al eerder een beroepsverbod gekregen van het regionale tuchtcollege vanwege fraude met declaraties. Ook was hij al eens geschorst voor het stellen van verkeerde diagnoses. Het weer nog vanuit het westen klaart het langzaam op. Lokaal kan er vanmiddag nog een bui vallen.